Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Staatssecretaris Van Veldhoven wil dat het RIVM zo snel mogelijk duidelijkheid geeft... over een veilige norm voor giftige stoffen uit de categorie PFAS in de bodem. Afgelopen zomer werd er een erg strenge norm ingesteld... en daardoor zijn bouwprojecten stil komen te liggen... omdat veel grond die bij die projecten verplaatst moet worden te veel PFAS bevat is de bedoeling dat de huidige norm van 0,1 milligram per kilo grond wordt verruimd... zonder dat het milieu of de volksgezondheid gevaar lopen. Het RIVM moet uiterlijk 1 december met een advies komen. De Verenigde Staten hebben de bondgenoten in de strijd tegen de terroristische organisatie Islamitische Staat bijeengeroepen voor een top. Op 14 november bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken in Washington hoe de strijd verder moet. Bij de anti-IS-coalitie zijn enkele tientallen landen aangesloten, waaronder Nederland. De uitnodiging volgt een dag na de bekendmaking van de dood van IS-leider Baghdadi... en de terugtrekking van de VS uit het noorden van Syrië. De VS beschouwt IS als nagenoeg verdreven. Er moeten strengere eisen komen aan de bouw van grote distributiecentra. Dat staat in een advies aan het kabinet dat de NRC heeft ingezien. De centra zouden alleen nog maar mogen worden gebouwd op bestaande bedrijventerreinen... en niet op grond die nu nog groen en onbebouwd is. Het aantal distributiecentra neemt de laatste jaren fors toe, net als hun formaat. Critici spreken van verdozing van het landschap. Filmproducent Robert Evans is overleden... en produceerde klassiekers als The Godfather, Chinatown en Rosemary's Baby. Evans begon als acteur, maar besloot al snel een producent te worden. En tussen 1966 en 1974 maakte hij diverse kaskrakers... voor productiemaatschappij Paramount. Robert Evans was 89 jaar oud. Het weer, plaatselijke mistbank en weinig wind. Minima in het binnenland lokaal rond het vriespunt. Aan zee een graad of 5. Overdag eerst vrij koud, wat zon en droog.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 I drink your agua, did I say water? See, mommy been like, I need ocean water. Right next to me, ecstasy, your hips caressing me. I came to dance with your girl, come and dance with me. For I've aprender control. La fiesta, fiesta, you ain't gotta be sola. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, eh, necesita tu ayuda. No lo tengo en las that Can't help but wonder Why we let good things go When it starts getting personal Feels like every time you try to Let in the light you Run for cover, run for cover.